Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Wiebes is in gevecht met kosten van het dichtdraaien van de gaskraan. De oliebedrijven zijn de eigenaren van de NAM en eisen een miljardenvergoeding, blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Als de gaswinning wordt beëindigd blijft er voor 50 tot 125 miljard euro aan gas in de grond zitten. Shell en Exxon lopen daardoor veel inkomsten mis. De kans bestaat dat ze daardoor ook niet willen meebetalen aan versterking van woningen. Achter de schermen probeert Wiebes de garantie te krijgen dat de oliebedrijven hun toezeggingen nakomen. Wie meer dan één glas alcohol per dag drinkt, loopt het risico eerder te overlijden. Dat blijkt uit onderzoek onder 600.000 mensen in 19 landen. Dat is gepubliceerd in The Lancet. Bij zwaardere drinkers zagen de wetenschappers een hoger risico op beroertes en hartfalen. Ze concluderen dat de adviezen over alcoholgebruik in veel landen niet streng genoeg zijn. Eén glas per dag zou het maximum moeten zijn. In Nederland geldt dat advies al, maar in bijvoorbeeld de VS en Zweden is het twee glazen per dag. En in Spanje en Roemenië drie. Voormalig FBI-directeur James Comey haalt in zijn memoires hard uit naar president Trump, die hij volgens Amerikaanse media omschrijft als een onethische man die losjes met de waarheid omgaat. De president gedraagt zich volgens Comey als een maffiabaas. Trump ontsloeg Comey vorig jaar omdat hij zijn werk niet goed zou doen. De president noemde de toenmalige FBI-chef een ijdeltuit en een leugenaar. De werkelijke reden voor het ontslag was volgens Comey het FBI-onderzoek...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 Taste of honey. smaak. Zo bij ZFM, ZFM eh, Jazz op de zondagochtend. We gaan eventjes met z'n allen naar Guy Mitchell. Dat is een hele oude jongen al van vroeger. <clears throat> Ik praat over eind 50 jaren. Ja, eh, oude duiven, ben je nou al met oude muziek bezig? Nee, nee, het is gewoon lekker swingende muziek. Music, music, music. En, daar, eh, en daar wacht u toch allemaal op. Poedenaan nou en Nickel en Nickelodeon is dit voor mij eigenlijk. put another nickel in, in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Oh, I'd do anything for you, anything you'd want me to. All I want is kissing you and music, music, music. Closer, my dear, come closer the nicest part of any melody is when you're dancing close to me. Put another nickel in, in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. me to. All I want is kissing you and music, music, music. Oh, closer, my dear, come closer. The nicest part of any melody is when you're dancing close to me. sir, I'll do anything for you, anything you want me to. Nou, eh, dat gaat niet gebeuren hoor, dat kan ik je verzekeren. <laughs> gaat echt niet gebeuren. Nee, luisteraars, ik wil een hoop voor jullie doen. Ik wil lekker muziek draaien, maar alles kan ik niet aan beginnen. Maar wel een lekker oud stukje Dixieland muziek, want dat is... Eh, altijd lekker om, eh, om zo de zondag mee te beginnen, hoor. Speciaal voor mijn goede vriend Willem Bruis. Want die heb ik wakker gebeld, oh jee. Kon niet eindelijk uitslapen, is het weer niet gelukt. ook allemaal prachtige nieuwe apparatuur gekregen. Nieuwe computers. En eh, ja, hulde aan de mensen van de techniek. Want dat hebben ze weer prachtig eh, opgesteld allemaal. Ja, we moesten allemaal met, eh, met nieuwe passwords moesten we inloggen, luisteraars vanmorgen. Dus... En ik heb nog geen, geen wachtwoord, dus ik heb, ik heb Willem wakker gebeld. Willem stond op wachten, met zijn woord, dus ja. speelt nog leuk klaar ook die jongen, hoor je dat? Willem kan ook van alles. worden. de good old Dutch Swing College Band was dat natuurlijk. Maar die had u waarschijnlijk al lang herkend, luisteraars. Uh, Matt Bianco, die, eh, die kent u wel. Eh, nou, of u kent ze niet. Dat, dat, dat, kan ik natuurlijk niet goed inschatten. Ze zijn al van een tijdje terug. En ehm, ik heb een... een, een ja, het, is, het is niet Matt dat je zegt van ze zijn gek of zo hoor. dit is een ander met. M-A-A... Nee, M-A-T-T... t t ik denk dat het betekent eh, mat gewoon in, in het Italiaans. Ik heb geen idee eigenlijk. Mat bianco, oftewel eh, witte mat. Eh, ze gaan een halve minuut. Gaan ze voor ons zingen? Ik hoop dat het plaatje wat langer duurt eigenlijk. is in elk geval een, een bossaatje. Swingt hoor, ja lekker meteen goed wakker. hoor. Ik had eigenlijk van Willem Bruis dat ik eigenlijk uh, Get Out Your Lazy Bed willen draaien. Ja, ik <clears throat> laat de man maar een beetje sparen zo op de zondagochtend. Hij heeft het al zo zwaar met me Have a minute. Nou, gelukkig duurde het plaatje langer dan een half minuutje. Anders hadden we er niet veel mee gekund natuurlijk. Dan eh, hadden we alweer snel wat anders moeten zoeken. En dat heb ik sowieso voor u gedaan hoor. Want we gaan gewoon door met het programma That Old Feeling van uh, Cyril M.A. Zo heet de dame. I saw you last night. And got that old... komt dat eigenlijk, zo'n oud gevoel? Ik heb geen idee. When you came inside I got that old When you came inside, nou ja. Old feeling The moment that you danced by I felt a thrill again I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was staying. to start for that old feeling is still in my heart. Ah, wat zegt ze dat mooi tegen me? Cyril en mee was dat, luisteraars. Ja, zo ben ik dan ook wel weer zo op de zondagochtend. Dan bent u natuurlijk eerst aan een kopje koffie toe als u er net op bent. Dan kan ik niet meteen met van die keiharde eh, free jazz aankomen. En daar ben ik toch niet zo van hoor, van free jazz. Ik ben wel voor vrijheid, maar niet voor free jazz. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga wat, eh, wat Beatle muziek voor u draaien. Dan zeggen Beatles en, en jazz. Eh, wat slaat dat nou weer op? Ja, we hebben een, nummer dat heet Hard Day's Night. En dat is door Deborah Dixon is dat jazzy opgenomen. Dus uh, Paul McCartney viert daar nog altijd vakantie van. It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a lord But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money, buy your things. Yeah, and it's worth it just to hear you say, You're gonna give me everything. That's why I love to come home, cause when I get you alone, you know I feel I should be sleeping like a lord. But when I get home to you, I find Songs for eh, Jazz. Karen Souza, die trakteert ons op eh, nummer van... Eh, wie was dat ook weer? Wie waren dat ook weer? Have you ever seen the rain? Cleveland's Clearwater Revival, als ik me niet vergis. CCR. Someone told me long ago There's a calm before It's been coming for some time When it's over, so Heb wij wel zien de the en Jazzy eh, vorm gebracht dit keer? CCR is daar natuurlijk verantwoordelijk voor, voor dat nummer, eh, als het om eh, de popuitvoering gaat. Ja, luisteraars, als u denkt, nou ja, het is een lekkere zondag. het is niet helemaal vurig zonnig, maar het is toch lekker weer buiten. Een aangenaam temperatuurtje. Ik zal u vertellen, ik was gisteren even op de pier van, van IJmuiden. En uh, daar heb ik de hele middag naar, naar boten, binnen, binnenvarende boten staan kijken. En ongemerkt, uh, ik kwam thuis avonds en ik had mijn rode, <laughs> rode kop. En je loopt natuurlijk op die pier, die heb je eigenlijk niet ingesmeerd. Dus ik, eh, ik was meteen een boei. Uh, en ik heb mezelf meteen omge, omgedoopt tot Frank, Frank boei Ja. Rode kop, duif hier in de studio. maar het maakt allemaal niet uit, want ik ga van fluiten, luisteraars. En ik krijg hulp van Van McCoy, de Hassel. Kent u vast nog wel, hè, dit nummer, hè? Luizel. Als je nou maar hard genoeg fluit. Ik wilde zeggen, als je nou maar hard genoeg fluit... dan komen er vanzelf luisteraars Spanish from Heaven. Wordt gezongen door Paul Enka. En ik, eh, voor zijn werk, het kan zien met Michael Bublé, jawel. Every time it rains, it rains Pennies from heaven And don't you know each cloud contains Pennies from heaven You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. And trade them for a package of sunshine and some flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, uh, for you and me. Every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains? pennies from heaven. Trading for a package of sunshine and flowers if you want the things you love You gotta have showers Every time it rains, it rains pennies from heaven.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 Ja, eh, eh, kennelijk is er wat gebeurd met, met, met de computer, met de computerluisteraars. Dus ik, ik moet eventjes het zwijgen te doen. Uw radio is niet stuk, dus, dus daar ligt het niet aan. Maar we gaan kijken of we weer aan de praat kunnen krijgen. Tot zo. Nou, een paar minuten stilte. Ja, dus nog ineens eh, dode denk ik Nou, al stilte. Kan allemaal gebeuren. Eh, even wennen aan een nieuwe eh, geluidsapparatuur. Maar we zijn weer terug en uw radio was niet stuk hoor.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 De oliebedrijven zijn de eigenaren van de NAM en eisen miljarden miljardenvergoeding, blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Als de gaswinning wordt beëindigd blijft er voor 50 tot 125 miljard euro aan gas in de grond zitten. Shell en Exxon lopen daardoor veel inkomsten mis. De kans bestaat dat ze daardoor ook niet willen meebetalen aan versterking van woningen. Achter de schermen probeert Wiebes de garantie te krijgen dat de oliebedrijven hun toezeggingen nakomen. Wie meer dan één glas alcohol per dag drinkt, loopt het risico eerder te overlijden. Dat blijkt uit onderzoek onder 600.000 mensen in 19 landen. Dat is gepubliceerd in The Lancet. Bij zwaardere drinkers zagen de wetenschappers een hoger risico op beroertes en hartfalen. Ze concluderen dat de adviezen over alcoholgebruik in veel landen niet streng genoeg zijn. Eén glas per dag zou het maximum moeten zijn. In Nederland geldt dat advies al, maar in bijvoorbeeld de VS en Zweden is het twee glazen per dag. En in Spanje en Roemenië drie. Voormalig FBI-directeur James Comey haalt in zijn memoires hard uit naar president Trump, die hij volgens Amerikaanse media omschrijft als een onethische man die losjes met de waarheid omgaat. De president gedraagt zich volgens Comey als een maffiabaas. Trump ontsloeg Comey vorig jaar omdat hij zijn werk niet goed zou doen. De president noemde de toenmalige FBI-chef een ijdeltuit en een leugenaar. De werkelijke reden voor het ontslag was volgens Comey het FBI-onderzoek...